4 uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Ongeveer 5,5% van de Nederlandse bloeddonoren heeft antistoffen tegen het coronavirus. Dat concludeert Bloedbank Sanguine uit een tweede onderzoek onder 7000 vrijwilligers... die deze maand plasma of bloed hebben afgestaan aan de bloedbank. Dat is een kleine stijging vergeleken met het eerste Sanguine-onderzoek van begin april. Toen werden bij ongeveer 3% van de bloeddonoren antistoffen gevonden... Het lijkt erop dat zeker 90% van de donoren nog niet in aanraking is geweest met het virus, zegt Sanguin. Burgemeester Abu Taleb van Rotterdam heeft een demonstratie die voor vandaag is aangekondigd verplaatst. Het protest tegen racisme zou worden gehouden in het centrum op het Schouwburgplein in de stad... maar is nu bij de Erasmusbrug en twee pleinen daar. Deelnemers kunnen op anderhalve meter afstand van elkaar aan de reling van de brug staan... En op die manier is er ruimte voor 4.000 tot 5.000 mensen, zei Abu Taleb in Nieuwsuur. De demonstranten krijgen uitleg, zodat ze weten waar ze moeten staan... en iedereen zich aan de coronaregels kan houden. De politie treedt op tegen mensen die dat niet doen, zei de Rotterdamse burgemeester. Burgemeester Halsema van Amsterdam zegt dat ze achteraf bezien... niet de juiste informatie had over het antiracismeprotest van maandag. Dat staat in een brief van de gemeenteraad... waarin ze alle feiten op een rij zet... De organisatie en de Amsterdamse politie hielden rekening met maximaal 300 demonstranten... terwijl er uiteindelijk zo'n 5000 naar de Dam kwamen. Als ze dat had geweten had de demonstratie verplaatst kunnen worden... of over de stad verspreid, schrijft Halsema. Maar dat gebeurde niet, waardoor het zo druk werd... dat mensen zich niet aan de coronaregels konden houden. Het weer, is vrij helder en de temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Overdag is er een mix van zon en wolken...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 Ik je die situatie met door de handy. Je hoeft alleen te bellen op mijn telly. En ik kom hier redden net de redding. Ik weet dat je er nodig hebt. Ik heb je nodig. Niet alleen vandaag mijn hele leven nodig.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 Dit is ZFM Zandvoort. Peace. radio op pole position. ZFM. It doesn't matter where we all go. It doesn't matter if the same road. It's naturally for you. It's alright, but don't you see? When you're near, I get weak in my knees.